Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het Gaza-plan van de Amerikaanse president Trump. Onderdeel daarvan is het sturen van een internationale troepenmacht naar de Gazastrook... die moet toezien op vrede. De stemming was belangrijk om door te gaan naar de tweede fase van het plan. Daarin gaat het ook over een nieuw bestuur voor Gaza. Hamas heeft de resolutie van de Veiligheidsraad afgewezen... De terreurgroep is het niet eens met de plannen dat de internationale troepenmacht ook mee gaat helpen aan het ontwapenen van Hamas. In het Gelderse dorp Ter Schuur is vogelgriep vastgesteld op een boerderij met kippen. Alle 62.000 dieren worden gedood, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. In een straal van 10 kilometer mogen geen kippen en eieren vervoerd worden. In dat gebied liggen 182 pluimveebedrijven. Op de A28 is een vrachtwagen met suikerbieten gekanteld. Bij Ubbena, boven Assen, ligt de weg vol met bieten. Rond half drie ging het mis toen de vrachtwagen dwars over de weg schoot... en door de middenberm ging. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het met de chauffeur is. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen van de duizenden suikerbieten... en het herstellen van de vangrail tot na de spits duurt. Een buschauffeur van vervoersbedrijf RET is ontslagen... nadat hij met zijn bus een ravage had aangericht in Schiedam. De chauffeur was zaterdagochtend in een smalle straat met een krappe bocht terechtgekomen. Hij raakte paaltjes en auto's en sloeg daarbij de brandstoftank van de bus lek. En daardoor lekte kilometerslang diesel op de weg. Rijmond schreef dat meerdere fietsers onderuit gingen door het gladde dieselspoor. De RET zegt dat de chauffeur niet had mogen doorrijden en daarom is ontslagen. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land vallen buien bij 1 tot 5 graden.